Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Rechters zeggen dat ze willen leren van hun fouten. Vanochtend stond al in het AD dat rechters vinden dat ze veel verkeerd hebben gedaan bij de toeslagenaffaire. Zo liet een rechter ouders bijna 30.000 euro terugbetalen omdat ze een rekening van 80 euro niet hadden betaald. Vandaag kwamen de rechters met een kritisch rapport over zichzelf. Nou, als je vaststelt dat je mensen in de koop laten staan gedurende een groot aantal jaren eh, dan past je wel bescheidenheid. Ze vinden dat ze iets minder strak alleen maar alle regels moeten volgen... en af en toe ook best wat meer op hun gevoel mogen afgaan. In Ter Apel is afgelopen nacht een grote vechtpartij geweest in het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Vijf mensen zijn opgepakt en de mobiele eenheid kwam erbij, maar die hoefde niet in actie te komen. Het is al dagen gedoe in dat aanmeldcentrum. Er komen meer asielzoekers dan dat er bedden zijn. Sommigen moeten daardoor op stoelen slapen. In veel steden kun je komend weekend met een polsbandje van kroeg naar kroeg... als je helemaal je QR-code hebt laten zien. Maar Amsterdam doet daar niet aan mee. De horecazaken daar zeggen dat ze de toegevoegde waarde er niet van inzien. In andere steden zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken ze wel met zo'n polsbandje. En dan even over deze man. If we don't do this, je kan van alles over hem en zijn nieuwste film No Time to Die zeggen... maar niet dat hij helemaal klimaatneutraal te werk gaat op zijn missies. Bijvoorbeeld als hij in zijn lievelingsauto stapt. Maar die iconische Aston Martin van James Bond is nu te koop in een elektrische variant. De maker van de bolide ziet het helemaal voor zich. Yeah, Bond has always been about modern technology. I mean, Q would have loved to hand over the keys to an electrified Aston Martin. It suits Bond to the T. Dus de schoonheid van de oude auto's zonder dat ze oneindig veel benzine slurpen. Moet er alleen wel een miljoen dollar voor neertellen. Heb ik het weer nog? Het wordt weer flink mistig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 9 graden. Dit weekend een lekker herfstweertje. Zonnig, droog, als de mist weg is. Het wordt 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in ons land. In onze regio valt het enigszins mee met 35 kilometer in totaal. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 6 kilometer file daar. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn tussen pummerend Noord en afrit Avenhoorn 5 kilometer. Maar wel met een half uur extra reistijd. Er stond daar een auto in brand. De rechte rijstrook is daar dicht.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 was trying to be the same Until I met you, I was on that wave But you really are something different You do you, it must be nice And I think it's rubbing off on me any time that you want Can't believe that I found my sunshine Oh, I was feeling so invisible. yeah. I didn't know this could be possible no, Alright, but you really know something different You do, you just work it out And I think it's rubbing off on me money and it's de zomer is jouw keuze ZFM.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 Als advocaat kon hij onbeperkt en vertrouwelijk met Taghi praten. Ze zouden onder meer plannen hebben gemaakt voor een gewelddadige ontsnapping. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2790 nieuwe positieve coronatests gemeld. De trend is duidelijk stijgend. De afgelopen zeven dagen waren er 24% meer positieve tests dan de week daarvoor. In de ziekenhuizen bleef de bezetting gelijk. In een auto op een parkeerplaats langs de A1 bij Eemnes is gisteravond het lichaam van een vrouw gevonden. De vrouw van 34 uit Heerlen werd sinds afgelopen week vermist. Het weer, vanavond en vannacht mist.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 50 you fly away on. Seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we left us Why did you drop that bomb on me? So baby, let's get it on.